Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wijkverpleging gaat tegen de hoge werkdruk. De klanten worden gewoon geholpen, maar de verpleegkundigen houden een dag lang geen administratie bij. Volgens de beroepsvereniging VNVN kost administratie veel te veel tijd. De verpleegkundigen willen niet staken, omdat dat ten koste gaat van de klanten. De wijkverpleegkundigen willen dat er de komende jaren 125.000 collega's bijkomen. Het, begin, het besluit van het kabinet om een aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro te schrappen vindt de wijkverpleging te mager. PVV-leider Geert Wilders en Filip de Winter van Vlaams Belang stappen naar de Belgische Raad van State. Ze verzetten zich tegen de beslissing dat zij niet naar de Brusselse deelgemeente Molenbeek mogen. Wilders en de Winter wilden daar naartoe omdat die wijk bekend staat als een broeinest van jihadisten. Maar de deelgemeente legde hen een bezoekverbod op. Wilders en de Winter hadden vooraf gezegd dat ze in Molenbeek op islamsafari wilden. Later zeiden ze op een persconferentie dat ze met het bezoek niet wilden provoceren. In Italië is een grote partij drugs van islamitische staat onderschept. Het waren 24 miljoen tabletten van de pijnstiller Tramadol. Ze werden in beslag genomen in de Zuid-Italiaanse havenstad Gioa Tauro. Volgens Italië wilde de de pillen verkopen aan strijders in Noord-Afrika. De opbrengst, zo'n 50 miljoen euro, zou bedoeld zijn om islamitisch terrorisme te financieren. Tramadol wordt gezien als gevechtsdruk. Strijders zouden minder pijn voelen en een groter uithoudingsvermogen krijgen. Dan het weer nog, bewolking, ook wat zon en in het noorden nog een bui. Het wordt 12 of 13 graden. Morgen in de loop van de dag regen. Het kan morgen 17 graden worden.